But for now, love, let's be real. I never thought this way, I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll that you left.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 Enkele leden hebben nog bezwaren. Toch is unaniem besloten om het akkoord met enkele kanttekeningen voor te leggen aan het congres. Daarna zal de fractie zich er weer over buigen om een definitief oordeel te vellen. De VVD en de PVV deden veel korter over hun beraad. Die fractie stemde gistermiddag al na een paar uur in met de afspraken van dinsdag. Het is slecht gesteld met de controle van het medicijngebruik in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en in de thuiszorg. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg na onderzoek. Medicatiedossiers worden niet goed bijgehouden. De overdracht van de ene aan de andere hulpverlener is vaak niet goed. En ook weet het personeel te weinig van de medicijnen. Gevolg is dat jaarlijks zo'n 16.000 mensen in het ziekenhuis belanden. Colombiaanse media melden dat de Nederlandse varkstrijdster Tanja Nijmeijer... geen slachtoffer was van het bombardement vorige week van het Colombiaanse leger. Forensische onderzoekers hebben gebitskenmerken van Tanja Nijmeijer vergeleken... met die van het enige slachtoffer dat nog niet was geïdentificeerd... Daaruit zou blijken dat het niet om Nijmegen gaat. In Den Haag is een vrouw van 20 zwaar gewond geraakt bij een val van twee hoog uit een raam. Ze is mogelijk uit het raam gesprongen of geduwd door haar vader. De moeder is ook gewond geraakt, maar hoe is niet duidelijk. De twee zijn er slecht aan toe. De vader is aangehouden, net als twee familieleden die bij de woning aanwezig waren. Tour de France winnaar Alberto Contador is positief getest op doping. Tijdens de laatste Tour de France zou hij het verboden middel clenbuterol hebben gebruikt. Contador is voorlopig geschorst. Hij zegt dat de positieve test is veroorzaakt door verontreinigd voedsel. Het weer in de loop van de dag breidt de regen zich langzaam uit van het zuidwesten naar het noordoosten. Het wordt 13 graden in het noorden.